ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De leiders van de vier aanstaande kabinetspartijen houden de lippen nog steeds stijf op elkaar over wie de nieuwe premier moet worden. Zij zelf gaat het in elk geval niet doen en de belangrijkste kandidaat, Ronald Plasterk, haakte eerder deze week af. Vandaag praten de vier samen met informateur van Zwol verder. Maar wie ze op het oog hebben... Daar ga ik niks over zeggen. Maar is er al over gesproken? Daar ga ik niks over zeggen. Daarover ook al niet? Nee, ook niet. Waar wilt u wel iets over zeggen? Ehm, ik heb dit weekend een hartstikke leuke familiereunie. Zij willen waarschijnlijk ook weten wie de premier wordt. Ehm, dat kan ik me zomaar voorstellen, ja. Ja, maar er is dus wel haast bij, want over vijf weken moet er een complete ploeg klaarstaan om de nieuwe plannen uit te voeren. Inclusief premier dus. Harde knallen in Den Haag vannacht. Bij een huis en bij de deur van een portiek gingen explosieven af. Niemand raakte daarbij gewond. Deze bewoner werd er wakker van in staat met een verslaggever van Omroep Wist naar de zwart geblakerde gevel te kijken. Later kwam eh, de brandweer. Ja, het lijkt eh, dat iemand eh, op iemand kwaad is of zo. <laughs> Waarom denkt u dat? Gebeurt hier wel eens wat dan? Ja, dat gebeurt wel eens wat hier. <laughs> Ja, ze dealen ook en alles. ja misschien eh, criminele achtergronden. Ja, de politie doet nog volop onderzoek. Op beide plekken in Den Haag werden ook al eerder een aanslag gepleegd. En het regent klachten over de eindexamens. Vorig jaar kreeg scholierenclub LAX in totaal iets meer dan 312.000 klachten binnen. En de teller staat nu al op 296.000 en we zijn pas net over de helft. Examen doen valt inderdaad niet mee, ontdekten vier ouders van examenleerlingen uit Waalwijk. Ze maakten dezelfde VMBO-toets Nederland zoals die hun kinderen vorige week moesten doen. En van tevoren hadden ze nog allemaal praatjes. Minimaal 8 plus. Nou, ik hoop dat ik een voldoende haal. Heel erg spannend. Ik zie de lol er wel van in. Ja, maar het bleek toch tegen te vallen. Ik was helemaal nog niet klaar. <laughs> ik vond het eh, best pittig. Maar wel weer leuk om, eh, om te doen. Dus ja. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik, ik vrees dat ik geen voldoende ga halen, maar we gaan het zien. Ja, over iets minder dan drie weken krijgen ze de uitslag, net als hun kinderen. Het weer dan nog een wisselend dagje met af en toe wolken en kans op een enkele bui. Maar tussendoor ook behoorlijk wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad een half uur vertraging tussen afrit Averhoorn en Purmerend Zuid. Door de werkzaamheden is maar één rijstrook open. A9 Alkmaar richting Amstelveen. 9 kilometer file tussen Knoop het en Beverwijk Oost.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 Hopefully you don't leave me. Wanna take you with me. inside just tells me you are the one. Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything.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 over voor Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft het moederbedrijf van merken als Milka en Toblerone... een boete opgelegd van 337,5 miljoen euro. Het bedrijf zou de handel in chocolade, koekjes en koffieproducten... tussen de lidstaten belemmeren en de prijs in sommige landen daardoor hoog houden. Justitie in Amerika gaat volgens Amerikaanse media concertorganisator Live Nation aanklagen. Het bedrijf is volgens justitie samen met dochterbedrijf Ticketmaster te machtig op de markt voor concertkaartjes. En het mobiel verbod in de klas heeft positieve effecten... blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Leerlingen zeggen dat ze zich beter kunnen concentreren... en docenten zeggen dat leerlingen beter opletten. Het weer, wolkenvelden, buien en wat zon. In het zuiden en oosten later vanmiddag meer buien bij een graad of 20.